ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Duitse politie heeft vier mannen opgepakt voor de dodelijke mishandeling in Den Haag, zo'n drie weken geleden. Een man van 23 uit Somalië kreeg toen s'nachts in het centrum ruzie met een groep van vier mannen. En hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De mannen zijn opgepakt in Duitsland. En volgens de politie gaat het om een man van 19, een man van 21 en twee mannen van 23. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft gevraagd nu de mannen over te leveren. Dik duizend mensen deden in de eerste helft van dit jaar een melding van discriminatie. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg vooral meer meldingen binnen over het verschil in salaris. Dat waren er 44. En over heel vorig jaar werden er 2000 meldingen gedaan. De meldingen leiden over het algemeen niet tot rechtszaken... maar heel soms gaan bedrijven er wel mee aan de slag na een terugkoppeling. Ja, Olympische Spelen dan. Springruiter Michael van der Vleuten heeft een bronzen medaille binnengesleept. Het ging helaas mis toen hij met zijn paard Boviel Zit een balk eraf tikte. Hij werd iets... minder. oh, Daar de fout, daar de fout. Oei, oei, oei. Daar gaat het dus fout, maar hij moet door, want je weet nooit wat dat doet nog. Ja, van der Vleuten was ook trager dan zijn Zwitserse concurrent. Die pakte het zilver. En het goud bij de springruiters gaat naar Duitsland. Van der fluiten pakte op de Spelen in Tokio eerder ook al brons. En in de Duitse stad Bremen heeft zich net een soort filmscène afgespeeld. In Bremen had een 15 jarige in de vergangenen Nacht een Linienbus gestolen en is daarmee durch die stad gefahren. Ja, een jongen van 15 heeft daar een lijnbus gestolen, terwijl er passagiers in zaten. Hij deed zich voor als de nieuwe stagiair van het busbedrijf. Op een plein midden in het centrum van Bremen sloeg hij zijn slag en ging hij er met de bus vandoor. En hij heeft 10 kilometer door de stad gereden en stopte zelfs nog bij een aantal haltes om passagiers op te pikken. Het busbedrijf kwam er op een gegeven moment zelf achter dat de bus gejat was en schakelde de politie in. En die stopte de jongen. Niemand raakte gewond. De bus heeft alleen een beetje lakschade. Het weer dan nog. Lekker veel zon vanmiddag. Vanavond trekt het iets verder dicht en komt er een wat frisere wind aan. En ook is er wat kans op regen dan.